graag gehoor aan geven trouwens aan deze oproep van de Tremolo's. Silence is golden. Ja, dan blijft er niet veel meer over van de radio natuurlijk. En eh, ja, wat zit ik hier dan nog te doen, hè? Een prachtig begin van deze mooie zondagmorgen van Go FM. De Tremolo's dus uit 1967. Eh, Toen maakten ze dit eh, prachtige nummer tot een nummer 1 hit, jawel. Welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren verwennen tot 12 uur. Met prachtige muziek om de zondagmorgen lekker relaxed mee te beginnen.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 Half bewolkt, zou ik maar zeggen. Nu en dan een zonnetje. Dan helaas, nu en dan een wolkje. Eh... Eh, ja, je hoort het net al in het weerbericht, maar dat is het landelijke weerbericht. Hier is het buiten inmiddels 4 graden. Het voelt als 2 en dat doet ook mijn stem aan. Dat hoor je wel een beetje. Eh, vanmiddag wordt het een graad of 7. Het blijft wel, eh, zoals vandaag, een beetje half bewolkt. nu en dan een zonnetje. En de zonkracht is 3. Ja, wat heb je aan die informatie? Waarschijnlijk helemaal niks. Maar dat doet eigenlijk niet zo de zaak op deze mooie zondagmorgen. Fijn dat je erbij bent. We hebben afwisselende muziek voor je vandaag. En straks een onderwerp. Ja, een interessant onderwerp van Amnesty International. Blijf bij me. be your dream, be be bijzondere muziek van Zazie. Turn Me On. En Savage Garden met Truly, Madly, Deeply. Allemaal deze zondagmorgen bij GoFam. Ja, fijn dat je erbij bent. Ehm, straks, eh, ik kondig dat al een beetje aan, een eh, avondje gerechtigheid, dat is het onderwerp. We gaan dat bespreken met Elke Kuiperzee, is van Amnesty International. En dat gaat natuurlijk over politieke gevangenen. En misschien kun jij wel iets voor die mensen betekenen.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 Aux Champs-Élysées. the sky. Gonna get me some of that old sweet roll. I'm singing hidey, hidey, hidey, hidey, Oh, oh. I've been down so long, bottom look like earth. Once I thought that second saves was not enough to feel now I offered all I got, and that ain't no way to live. Being taken by the ones who got the least amount to give. Hidey ho, hidey. some of that old sweet road. I'm singing, honey, honey, honey, honey, ho. Oh. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, if you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm too great a mind. een eh, nummer waar ik zelf persoonlijk dus hele mooie herinneringen aan heb. Aan eh, dit prachtige nummer van Blood, Sweat and Tears. Heidi Ho, beetje jazz en uh, blues en rock door elkaar. Geweldig hier op deze mooie zondagmorgen bij GoFM. Verder hoorde je Joe de Sta en misschien wel de beroemdste straat van heel de wereld, de Champs-Élysées. Hij zit er klaar voor mijn collega Herman de Bruin. En hij gaat het hebben met, jawel natuurlijk, een gast over een avondje gerechtigheid. We gaan praten over een avondje gerechtigheid. Wat dat is, ga ik vragen aan Elke Kuiper. Ze is eh, in de uitzending en ze is een van de persvoorlichters van Amnesty International. En eh, ja, daar gaat het toch eigenlijk over. Elke, welkom. Dankjewel. Um, een avondje gerechtigheid, wat moeten we daaronder verstaan? Nou, het is eh, letterlijk gaat het om een maaltijdbox Mhm. Eh, dus een box waarin allerlei verse en hele lekkere ingrediënten zitten. Om daarmee een eh, maaltijd te maken thuis met vrienden of familie. Maar dat is natuurlijk niet zomaar een maaltijd, want dit is een speciaal project van Amnesty International om aandacht te vragen voor mensenrechten situatie in Iran. Mhm. Je kunt met de ingrediënten uit deze maaltijdbox eh, vijf Iraanse gerechten bereiden. En daarnaast zitten er in de box ook eh, folders en kaartjes met informatie over mensenrechten in Iran. Zodat je ook, naast dat je een leuke avond hebt en dat het gezellig is, dat je ook met een beetje een serieuze toon eh, met elkaar kunt praten over wat daar aan de hand is. En eh, ja, wat, wat, er allemaal in Iran gebeurt. Dus het is voor ons een manier om aandacht te vragen voor Iran en mensenrechten, maar dan op een nieuwe manier. Ja, maar ja, Nederlanders en Iraans eten, past dat bij elkaar? ik denk het zeker wel. Het zijn gerechten met eh, ingrediënten die wij hier ook kennen. Dus het kip in, uh, kikkererwten bijvoorbeeld. En, mhm. ehm, maar wel natuurlijk met bepaalde kruiden die misschien niet iedereen kent. Maar ik denk dat oh Iraans eten vrij toegankelijk wel is. En dat mensen dit heel lekker gaan vinden. En een goede instructie hoe je dat klaar moet maken. Yes, absoluut. Dat zit er ook bij natuurlijk. Ja. Helpt dat nou voor de situatie in Iran? Ja, dat hopen we wel. Wat, wat we met deze box willen... We hebben dit project eerder gedaan vorig jaar... Eh, maar dan ging het over de Oeigoeren, hè, minderheidsgroep uit China. Wat we met dit willen is dat mensen zich ook meer bewust worden... van wat er in Iran aan de hand is. Dat meer bekend wordt eh, wat daar speelt. En we weten van, van eerdere acties die we bijvoorbeeld hebben gedaan... dat autoriteiten in landen als Iran zich wel degelijk wat aantrekken van eh, wat we hier doen. we hebben wel eens gemerkt dat acties echt een goed effect hebben. Dat mensen bijvoorbeeld zijn vrijgelaten. Dat doodvonnissen zijn omgezet. Ja, het, het, lijkt soms heel lastig om door te dringen tot autoriteiten van zo'n land. Maar eh, ze zijn zeker niet ongevoelig voor, eh, voor druk van buitenaf. Ja, want Amnesty International kennen we ook van het schrijven van brieven, hè? Ja, dat klopt. Dat is een van de belangrijkste dingen die jullie ook doen. Ja, dat doen we nog steeds. Doen we, doen steeds, ja, ja. Al, en eh, dat doen we nog steeds, ja, absoluut. Dat, heeft, eh, dat heeft ook zeker effect. En daarom gaan we daar ook vooral eh, mee door. Nou, of dit ook effect heeft, je zegt van wel in ieder geval. Dus dat denk ik ook wel dat dat zo is. Maar een avondje gezelligheid en je onderdompelen in de cultuur van Iran. Want daar komt het toch een beetje op neer. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Precies. En daarom doen we dit ook. Hè? Want mensenrechten zijn een hele serieuze zaak. maar op deze manier kun je toch met z'n allen ja, en een leuke avond hebben en ook meteen wat leren. En er zitten bijvoorbeeld ook, ja, we noemen dat conversation starters, een soort kaartjes eh, in de box met een aantal stellingen. Eh, en dan kun je samen gaan praten over, goh, wat vind jij er eigenlijk van? Hoe zouden wij dat doen? En dan heb je een leuke manier om met z'n allen eh, nog even door te praten over eh, dingen die daar spelen. Ja, en je krijgt daar tips bij eh, in die kaartjes om daarover te praten. Want zomaar te gaan praten is soms ook lastig voor mensen. Precies, dat, zeker over zo'n onderwerpen. Ja, wat dat betreft hebben jullie overal over nagedacht. Die, die boxen kunnen gewoon besteld worden, hè? Die kunnen we vanaf, vanaf nu zijn die te bestellen via onze website, dat is amnesty.nl. ze kosten 25 euro per persoon. Daar heb je dus een, een maaltijd met vijf gerechten krijg je daarvoor. Mhm. En je kunt eh, ze bestellen, dan worden ze bezorgd... Eh, op 10 en 17 februari in die week. Ja. Dus we hebben twee eh, bezorgmomenten. Dus als je nu bestelt moet je, moet je nog heel eventjes wachten. Maar dan kun je dus alvast plannen dat een aantal mensen bij je langs kunnen komen. En eh, dan kun je een mooi avondje alvast gaan plannen. Ja, en meteen bestellen is natuurlijk het beste. Dan heb je, weet je zeker dat je hem ook op tijd in huis hebt. En dat je even ja, je kan, tot, eh, tot 13 februari kun je ja, bestellen. Ja, dat is zo. Dat is wel goed om dat even te weten. En dan kan je je ook even oriënteren op wat er allemaal in die box zit. En alvast even oefenen misschien. Ja, we hebben trouwens een, ook een vegetarische variant. Oh Eentje met vlees, daar zit kip in. En de andere de zonder kip. Dus eh, afhankelijk van wat mensen willen, kunnen, kunnen ze uitkiezen. Allemaal op de website te vinden en ook op de website te bestellen, Ja, amnesty.nl tot 13 februari. Amnesty.nl, dat is de website waar je die box kan bestellen als je eens Iraans wil eten en over de situatie in Iran wil praten. Ik dank je wel eh, voor het gesprek, een avondje gerechtigheid, dat gaan we doen. Elke Kuiper eh, van Amnesty International en betrokken bij het project Een avondje gerechtigheid, zoals ik al zei. Nogmaals dank en heel veel succes met de actie. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. a little bit further away. Wipe those tears from your eyes. No use in holding on to the past. The love has gone now. The time has come say just pushing any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. should say hello and then goodbye. You're just pushing any love. any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, mm, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. zou je kunnen zeggen. Veraman zong erover. Ja, een beetje jaloezie eigenlijk, of angst. Wat is het? In dit prachtige lied soms. En Kokomo met A Little Bit Further Away. Ehm, wil je even wijzen op onze website? Daar staat een eh, prachtig bericht op. Veel coronageld over bij de gemeente Teneuzen. Zes ton maar liefst. En er worden voorstellen gedaan over hoe dat geld te reserveren of te besteden. Interessant onderwerp. Geld bleef over omdat, ja, kennelijk te weinig mensen aanvraag hebben gedaan. Het zou zomaar kunnen. Je kunt het allemaal vinden op onze website go-rtv.nl go-rtv.nl Daar vind je trouwens al het nieuws uit de regio. Dus kijk er maar eens naar. Interessant. Muziek van Earth, Wind and Fire. Miracles. Goedemorgen. Let peaceful thoughts arise. May your dreams be sweet tonight. With kisses on your cheek and wings upon your feet. Or oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. for your dream away. Let it be reality for all, not just for some. My heart speaks out to say, Before I go away, bless the child asleep tonight. Let the people see the children hold the key. The earth will turn, the sun will rise in their eyes. de Knikkers en Only One Woman. Hier bij eh, GoFam. En voor een mooie van Earth, Wind Fire die je bijna nooit hoort op de radio. Want het is een beetje een musical-achtig nummer dat we niet zo gewend zijn van deze funkband. Miracles uit 2009. Ja. Oh, wat schiet het alweer op. God, eh, goh, dat tegen 11 hier bij GoFam. Dus eh, Zometeen weer pauze. Hoewel we hier alweer aan de heerlijke koffie zitten. Werkelijk waar. Het ruikt hier ook echt naar koffie in de, de studio. Dat is echt wel prettig op zo'n zondagmorgen. Zeker als je, net zoals ik, een beetje eh, laat thuis ben gekomen gisteravond toch nog. En eh, toch wel weer vroeg op moest voor de show van vandaag. Nou ja, dan helpt zo'n bak koffie natuurlijk geweldig. En we hebben er gevulde koeken bij. Hmm, nou ja, gevulde koeken. Kennelijk wegens de bezuinigingen hier bij de omroep. Met een vette knipoog van die mini gevulde koeken. Volgens mij wordt door de dames hier bij onze omroep bij GoFam gelet op onze lijn. En ze hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Want eh, voor je het weet houden de bureaustoelen hier het in de studio het niet meer. Hier is Marvin Gaye. en Lekker. Joanne. Aan het einde van het eerste uur van eh, de zondagmorgen bij GoFam. Zometeen tweede uur, zometeen dus. Al over een paar minuten. Ehm, <laughs> ja. En dan gaan we het tempo een beetje omhoog gooien. En dan is er ook een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg u weer van alles op straat. Dus eh, wat dat wordt en wat dat is, dat hoor je straks wel. Hè? Aan het einde van dit uur een mooie van Monique Kleeman. Je weet wel, een van de zussen uit Lois Lane. Ik heb ze van de week weer op televisie gezien bij Omroep Max. Zoiets, hè? Ja. Nou ja, ze heeft ook een solo carrière, Monique Kleeman. En... Uh, ze had zomaar een paar jaar geleden een hele mooie cd met daarop het nummer Cool. Dit dus tot besluit van het eerste uur. Tot zometeen. Baby, squeeze me, I won't fight it. And I try.